Dit is Maud met het NWS Journaal. De stakingen in de bonden en de werkgevers hebben afspraken gemaakt over de CAO. Dat laat vakbond FNV weten. De bonden eisten een loonsverhoging van 3,5 en maatregelen om de werkdruk te verlagen. Dat er nu een akkoord is betekent dat vandaag alle bussen weer zouden moeten rijden. Sinds woensdag lag 80 van het streekvervoer plat. Het aantal auto's, busjes en vrachtwagens op de Nederlandse wegen is met 2% gestegen. Eind vorig jaar stonden 12,5 miljoen voertuigen geregistreerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal bestelauto's groeide het hardst met 3,5 En verder nam het aantal zware vrachtwagens met bijna 2,5 toe. En het aantal bromfietsen, motoren, aanhangers, opleggers en personenauto's groeide met ongeveer 2 voor de kust van Libië worden tientallen migranten vermist. De Libische kustwacht heeft 43 mensen uit het water kunnen redden... en gaat ervan uit dat de vermisten zijn verdronken. De migranten zaten op een boot die afgelopen middag kapseisde voor de kust van Tripoli. Zaterdag verdronken voor de kust van Libië 100 migranten. De brandweer heeft de verschillende natuurbranden in het zuiden van het land onder controle. In Alphen in Brabant is ongeveer een hectare natuur afgebrand. In Budel ging het om ongeveer 10 hectare. Ook in Reusel woedde een grote brand, die waarschijnlijk was ontstaan door een kampvuur. Vanwege de droogte geldt in grote delen van het land een verhoogd risico op natuurbranden. Het weer blijft met een graad of 22 nog lang warm vannacht. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon, minder wind.